Eén zwaargewonde werd door een stier tot twee keer toe op de hoorns genomen. Hij heeft een gat in zijn borst en in zijn dijbeen. De andere kreeg een hoorn in zijn hals. Dit jaar gaat er veel mis tijdens de San Fermin-feesten in Pamplona. Afgelopen vrijdag werd een 27-jarige Spanjaard door een stier gedood... en het aantal gewonden is gestegen tot 11. Aanstaande dinsdag is de laatste dag van het stierenrennen in Pamplona. De dieren worden losgelaten op een afgezet stratenparcours... en rennen ruim 800 meter naar de arena. Honderden mannen rennen met de stieren mee en tonen hun moed door voor de dieren langs te rennen. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi is een metrobrug in aanbouw ingestort. Zeker vijf mensen zijn om het leven gekomen en vijftien gewond geraakt. Volgens de politie van New Delhi is door nog onbekende oorzaak een betonnen plaat tegen een aantal metalen steunpilaren geschoven. Door de klap bezweken de pilaren en stortte een deel van de brug in. De slachtoffers zijn bouwvakkers die onder de brug aan het werk waren. Hulpverleners zijn tussen het puin op zoek naar vermisten. Het is het tweede grote ongeluk sinds met de aanleg van het nieuwe project is begonnen. Vorig jaar oktober kwamen twee mensen om het leven toen een andere metrobrug in aanbouw instortte. Nederlandse volleyballers hebben hun tweede uitwedstrijd tegen China met 3-0 verloren. Gisteren werd nog met 3-2 gewonnen van de Chinezen. Door de nederlaag zijn de Nederlandse volleybalmannen vrijwel zeker uitgeschakeld in de World League. Alleen bij winst had, toernooi nog, eh, had, eh, had Oranje nog kans gehad om tweede te worden in zijn pool. De nummers 1 en 2 die gaan namelijk door naar de halve finale. Het weer, periode met zon en regen of mondregen ook weer af en toe. Het wordt een graad of 20 en na vandaag schijnt de zon geregeld.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 sweetly on my back tower. Now the sun turned to rain on my left, turned to pain. Tweede uur ZFM Jazz, David Habig en ik ben Fred Kroonsberg. U hoorde Stammes Choice, een cd voor pensionada's met Papa Chubby en The Same Old Blues.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 soon be summertime. We go driving, or maybe we'll settle down. Bring your friends, and we'll all go into town. Met Mungo Jerry probeerden we de regengoden te verjagen. En het is droog volgens mij op dit moment. Op het Noordzee Jazz Festival hebben een aantal sterren ode gegeven aan Nina Simone. Maar ik vind dat we haar zelf maar eens moeten draaien. Luister naar Nina Simone. ain't got no my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile, I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobs, got my heart, got my soul, got my at the Redley's candy store. Well, I've got to be chocolate Jesus. Make me feel good inside. Got to be chocolate Jesus. Keep me satisfied. Well, I don't want no ever apples. I know joy. There ain't nothing better suitable for this boy. Well, that's the only thing that can pick me up. It's better than a cup of gold. See, the only chocolate Jesus will satisfy my Thank you. wrap up in cellophane. It flows like the big muddy, but that's okay. Pour him over ice cream for a nice parfait. Well, it's got to be a chocolate Jesus. Good enough for me. Got to be a chocolate Jesus. It's good enough. got to be a chocolate Jesus. Make me feel so good inside. Got to be a chocolate Jesus. Keep me satisfied. Waits. Hij werd geboren op 7 december 1949. Amerikaanse zanger, componist, schrijver en acteur. En zijn stem kan omschreven worden als een lage, rauwe, bijna grommende stem. En soms hees fluisterend. Waits' carrière begon in 1971 toen hij naar Los Angeles verhuisde... en een contract kreeg aangeboden door Herb Cohen... de manager van onder andere Frank Zappa. Heerlijk, deze Chocolate Jesus, dat, zo heet dat nummer... komt van een cd die hij gekregen van Stemmers Choice Blues voor uh, Pensionado. We gaan door met deze cd en daar staat op onder andere iets van de Pellers. En het nummer is Basin Street Blues. Now Basin Street Bass and streets. That's the place where my friends all like to meet. Down in New Orleans, in that land of dreams. And you don't know just how nice it really seems, cause it's dear to me. I'm telling you, yes, siree, and um, that's the place I'm sure long to be, where I can lose those old the street, please. to meet down in New Orleans in that land of dreams. Now you don't know how nice it all really seems, but I gotta prove you it's dear to me. Oh yes, sirree. That place is dear to me, yes, sirree. That's what I'm sure longing to be. And maybe I can lose. Those are the Basin Street Blues. Mm-hmm. Now talking about a Basin Street, oh Basin Street. Ah, where all the folk who know what's happening, that's where they meet. to me. Oh, I've been telling you, yes, siree. Oh, it's dear to me, yes, siree. Can't you even see why I wanna lose? These old and street blues. Oh, I'm gonna go down where I can lose those old Basin Street blues right now. Cause I know when I say it all, I lose. Now I count to ten and breathe in before I fill the room with ammunition. my eyes. Fingers Crossed. Heerlijk, zoals dit gezongen werd. Eric Clapton, we kennen hem allemaal. En laten we eens gaan luisteren naar het overbekende nummer Before You Accuse Me. Thank you. voor Norman. En een bezetting kende dat van Dizzy Gillespie en Al Killian op trompet. Charlie Parker en Willie Smith op alt-sax. Charlie Ventura en Lester Young op sax, Mel Powell op de piano. Billy Hartnot op bass. En Lee Young op drums. Het is een opname van 29 januari 1946 maar liefst. Charlie Parker in Jazz at the Philharmonic. We gaan... Eh, heerlijk door met een zanger die door velen wordt geadoreerd. En dan heb ik het over Brian Adams. En het nummer Have You Ever Really Loved a Woman? To really love a woman To understand her You gotta know her deep inside Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying